Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Sepp Blatter en Michel Platini zijn voor acht jaar geschorst, heeft de tuchtkamer van de Wereldvoetbalbond FIFA besloten. Blatter krijgt ook nog een geldboete van 50.000 Zwitserse frank en Platini moet 80.000 Zwitserse frank betalen. Ook zijn beide voetbalbestuurders per direct uitgesloten van alle voetbalgerelateerde activiteiten. Ze krijgen de straf voor een dubieuze betaling in 2011. Platini ontving toen 1,8 miljoen euro voor wat in zijn ogen een betaling was voor eerder werk voor Blatter. Zouden de betalingsafspraak geheim hebben gehouden en niet in de boeken hebben verwerkt. De prijzen van koopwoningen zijn vorige maand hard gestegen. Het is de grootste stijging in 7,5 jaar tijd, zegt het CBS. Een huis kostte vorige maand gemiddeld 235.000 euro, 15.000 euro meer dan vorig jaar. Toch liggen de huizenprijzen nog steeds ruim 16% lager dan voor de crisis werden vorige maand ook veel meer huizen verkocht, bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Mensen met vernauwde beenslagaders krijgen te snel een dotterbehandeling, zegt een artsonderzoeker die er morgen op hoopt te promoveren. Mensen met zogenoemde etalagebenen hebben veel pijn bij het lopen. Het zijn vooral 55-plussers. Hun beenslagaders kunnen worden opgerekt met een dotterballonnetje, maar vaak komen de klachten naar dotteren weer terug, omdat de oorzaak niet wordt aangepakt. Bij veel mensen is looptherapie net zo effectief, zegt de onderzoekster in Trouw. De therapie is ook veel goedkoper. De gegevens van ruim 3 miljoen Hello Kitty-fans zijn makkelijk online te stelen, zegt een beveiligingsonderzoeker. Hello Kitty verkoopt onder meer kleding en schoolspullen en daardoor bevat de database hoogstwaarschijnlijk ook persoonsgegevens van kinderen. De onderzoeker vond onder meer de voor- en achternaam van gebruikers, de geboortedatum, het geslacht, het land waar ze wonen, het e-mailadres en versleutelde wachtwoorden. Het weer bewolkt en buien, later op de dag droog en af en toe zon bij een graad of 12.